Ik sta hier s'avonds steeds te wachten en ben weer blij als ik je zie. Want wat een ander zegt, ja schat geloof me echt, dat interesseert me helemaal niet. Kom laat de mensen nou maar praten, al wat ze zeggen doet geen pijn. Ik hoop alleen met jou, ja schat geloof me nou Voortaan voor altijd samen te zijn Ik wil alleen maar van je houden En hoop dan eens met jou te trouwen Ik wil alleen maar van je houden Alleen van jou, alleen maar van jou Je weet dat jij op mij kunt bouwen en mijn liefde liefde vertrouwen, Je weet dat jij op mij kunt bouwen, ja jij alleen, Christina alleen. Mijn liefde wil ik met je delen en steeds met jou gelukkig zijn. En op een mooie dag die heel gauw komen mag, zal het voor ons een bruiloftsfeest zijn. Vergeet niet dat er dagen komen, dagen van vreugde en verdriet. We delen lief en leed, want schat zoals je weet, daaraan ontkom je überhaupt niet. Ik wil alleen maar van je houden en hoop dan eens met jou te trouwen. Ik wil alleen maar van je houden, alleen van jou, alleen maar van jou. Je weet dat jij op mij kunt bouwen en mij je liefde vertrouwen. Je weet dat jij op mij kunt bouwen, ja jij alleen, Christina alleen. alleen maar van je houden En hoop dan eens met jou te trouwen Ik wil alleen maar van je houden Alleen van jou, alleen maar van jou Je weet dat jij op mij kunt bouwen En mij je liefde vertrouwen. Je weet dat jij op mij kunt bouwen ja, jij alleen, Christina alleen.